De centrale viering is in de deelstaat Bremen... omdat die momenteel voorzitter is van de Bondsraad... het hogerhuis van het Duitse parlement... Er zijn honderdduizenden mensen in Bremen om de feestelijkheden bij te wonen. Gisteren waren er in de stad ook duizenden linkse betogers op de been... die leuzen riepen tegen het kapitalisme. Beoogd premier Rutte zegt dat zijn kabinet zich niet arrogant zal opstellen. Om meerderheden te krijgen moet het kabinet volgens hem niet alleen de hand uitsteken naar de PVV... maar ook naar bijvoorbeeld de PvdA en GroenLinks... Vanwege de minderheidspositie van het kabinet heeft Rutte er ook voor gekozen het CDA net zoveel ministersposten te geven als de VVD. Rutte hoopt dat het kabinet voor de herfstvakantie op het bordes staat. Gisteren stemde ook de partijraad van de VVD in met het kabinet. In Frankrijk zijn opnieuw honderdduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de plannen van president Sarkozy om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 naar 62 jaar. Verspreid over het land waren er zo'n 230 demonstraties. De grootste was in Parijs. Volgens de autoriteiten deden er zo'n 900.000 mensen aan mee. De vakbonden schatten het aantal deelnemers op 2,9 miljoen. De vorige twee demonstraties vonden plaats op doordeweekse dagen. Bij het laatste protest gingen bijna een miljoen mensen de straat op. Op Schiphol is aan het begin van de avond een vliegtuig met 167 passagiers bij de landing van de baan geraakt. Er zijn geen gewonden gevallen. De Boeing 737-400 van chartermaatschappij Corendon kwam uit Turkije. Het neuswiel staat 4 meter buiten de landingsbaan in het gras.